Straatvoetballer Touzani was bij de wedstrijd in Qatar en is blij met zijn ploeg. is, weet je, als je achterkomt en ook 2-0, dan heb je eerst een soort van woede en uh, ja, woede, droevigheid. Maar tegelijk, dus, ik gooi er gelijk de handrem erop. Ik zeg, wacht eens even. Volgens mij waren we trots, toch? En we waren trots. En, en, in 2018 was je al blij dat je gekwalificeerd was. En ik denk dat we de spelers echt tekort doen. Ze hebben een prachtige pot neergezet. In Rotterdam en Den Haag zijn veel mensen de straat opgegaan. Er is ook veel politie op de been. Maar er lijkt tot nu toe nog niet te worden hoeven ingegrepen. Ondertussen is het in Hartje Parijs één groot feest. Nu ze door zijn naar de finale, ziet correspondent Frank Renaud. Vanaf het eerste fluitsignaal na afloop van de wedstrijd, het laatste fluitsignaal. Echt een enorm concert wat hier op gang kwam van mensen die toetend op de Champs-Élysées gingen Gejuich ook op straat van mensen die lopend daar kwamen lopen. En eh, massaal vuurwerk wordt er nu ook afgestoken. Het is echt één groot feest op de Champs-Élysées zelf en ook in de straten daaromheen. Zondag om 4 uur neemt Frankrijk het in de WK-finale op tegen Argentinië. Marokko is trouwens nog niet uitgevoetbald. Zaterdag spelen ze de troonsfinale tegen Kroatië om de derde plek. En die is ook om 4 uur middags. Een vrouw doet aangifte tegen het Amsterdamse studentenkorps... vanwege de vrouwonvriendelijke uitspraken van sommige mannelijke leden eerder dit jaar. Dat schrijft het Parool. Afgelopen zomer noemden mannelijke leden vrouwen hoeren en sperma-emmers. De aangifte komt van iemand die niet bij het korps zit... maar die wel vindt dat het gedrag niet onbestraft moet blijven. Bij een controle heeft de douane bijna 1300 kilo aan kook gevonden... De drugs zaten tussen bananen uit Ecuador en hebben een straatwaarde van 95 miljoen euro. De politie zegt dat ze de boel vernietigd hebben. En trek hebben in de trein, dat overkomt iedereen wel eens. Een man in Tilburg was erop voorbereid en nam zijn airfryer mee in de trein. Hij was gistermiddag lekker kaasvlees aan het bakken. En hoe raar zijn coupégenoten dat ook vonden, hij had het daarna ook lekker op. Een oud-stagiair van Omroep Brabant zat er tegenover en stuurde de beelden door naar de redactie. En toen hij thuis kwam heeft hij zelf ook even de airfryer aangeslingerd.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 U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. Zandvoort. Met nu The Sea of Love. I'm going under in this time I fear there's no one to save me This all or nothing really got away You're driving me crazy I need somebody to heal never the same I guess I kinda like the way you numbed all the pain And all the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down, then you pulled the rug I was getting kinda used to being someone you love I'm going under and this time I fear there's no wonder. And way of loving's got me sleeping without you I need somebody to know, somebody to heal Somebody to help just to know how it feels And it's easy to say, but it's never the same I guess I got lost count of the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know?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 It's keep working hard till the work is done, not just when you wanna quit. It's the pride that you get when it's all homemade, what you grow on the ground ends up on your plate. It's a Chesney song that you know and love, even if you weren't raised on it. Cause country and location, some small town. Just a little Mac Dye or a John Deere In a field or a truck or a cold beer It's more of a life mentality It's a feeling, it's a melody Pulling at these guitar strings Country's more of a heart thing Na na na na na na I'm in that West Coast city, but calling it home didn't sit right with me. I couldn't keep up with the cars and clothes, all the who's who and the who you know. So I moved down south and I started living on a piece of land with a coop full of chickens. Out here is where I belong, like I've been country all along. Cause country location, some small town destination, ain't just a little map guide or a John Deere in a field or truck or cold field. It's more of a simple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride? als dwarse puber lag ik dagen in mijn bed. Ik leefde ongezond, een vette hap, een frietje met. Zakte vaak door met al mijn vrienden in de kroeg. Tot s'avonds laat, diep in de nacht, was nooit genoeg. Jong, voor altijd jong. Het heeft lang geduurd voordat het bij me binnendrong. Pas toen ik ouder werd, kwam langzaam het besef. Leerde mijn lessen kreeg ook wat minder lef. Het leven trekt voorbij, het gaat allemaal zo vlug. En hoe graag ik het zou willen, er is geen weg terug. Ik draai me langzaam om en zie een lange rij van vrienden die helaas, ze zijn er niet meer bij. Jong, voor altijd jong. Ik ben wel oud, maar nog altijd still going strong. Want leeftijd, ach, het is per slot een getal. Mijn geest is jong en nog zo helder als kristal. Misschien heb ik veel van mijn dure tijd vermorst. Ik was geen vechtersbaas, maar zeker ook geen brave borst. Ik heb gewonnen en ook menigmaal gefaald. En achteraf daarvoor de rekening betaald.